Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Belgische justitie hadden voor een aanslag op het kantoor van de Europese Commissie in Brussel. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. De man en vrouw van Turkse afkomst werden begin vorige maand op het Brusselse vliegveld Zaventem opgepakt toen ze uit Turkije terugkwamen. Vermoedelijk waren ze in Syrië geweest. Belgische dagblad De Tijd meldde eerder vandaag dat justitie in België de afgelopen maanden verscheidene aanslagen heeft voorkomen. In Den Haag is een groep ADO-supporters opgepakt bij het Malieveld. Mogelijk omdat ze aanwijzingen van de politie niet opvolgden. Bij het Malieveld demonstreerden zo'n 50 mensen van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie. Ze betoogden onder meer tegen de Europese Unie en tegen immigratie. Er zou vijf plaatsen in Den Haag worden gedemonstreerd, maar niet alle demonstraties zijn doorgegaan. Boze boeren hebben in Bretagne een kantoor van de Belastingdienst en een pand van een verzekeraar in brand gestoken. Ze zijn kwaad over dalende inkomsten. De groenteprijzen zakken, dat komt onder meer door het Russische importverbod. Premier Valls heeft de protesten veroordeeld. Hij zei dat de daders zullen worden berecht. Vandaag is in Driel de operatie Market Garden herdacht. 70 jaar geleden dat de geallieerden probeerden een deel van Nederland te bevrijden. Bij de herdenking in Driel waren koning Willem-Alexander en de Poolse president aanwezig. Op de Ginkelse Heide werd, na vertraging door de mist vanochtend, de luchtlanding herhaald. Er waren zeker 60.000 belangstellenden. Door de herdenkingen liep het verkeer vast. Dat was tussen Arnhem en Ede. Het weer. Het is wisselend bewolkt, hier en daar wat zon. Het is 20 tot 23 graden. Vannacht regen en vrij veel wind. Morgen start met veel bewolking en een stevige noordenwind. En dan is het 17 tot 19 graden. Later morgenmiddag misschien weer wat zon. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat één file en dat is op de A12 van Utrecht naar Den Haag...